Kees Groot met het NOS-journaal. De man die vastzat voor betrokkenheid bij de aanslag gisteravond in Berlijn is vrijgelaten. De politie heeft niet genoeg bewijs om hem vast te houden. De man, een 23-jarige asielzoeker uit Pakistan, had al ontkend dat hij betrokken was bij de aanslag op de kerstmarkt.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 De Tweede Kamer wil dat graag, maar volgens het Zorginstituut zijn de verschillen tussen de verschillende instellingen daarvoor te groot. Sommige verpleeghuizen hebben meer personeel nodig omdat er mensen wonen die veel zorg nodig hebben. Anderen kunnen juist met minder af omdat de bewoners veel zelf kunnen. Het Zorginstituut wil nu dat alle zorginstanties het komende jaar een bezettingsnorm voor hun eigen verpleeghuis vaststellen. De inspectie moet dat gaan controleren. Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker vinden het zorgelijk dat zoveel leerlingen een dyslexieverklaring krijgen. Als je zo'n verklaring hebt kun je bijvoorbeeld langer over een examen doen. Uit onderzoek blijkt dat op sommige scholen meer dan 20% van de leerlingen zo'n dyslexieverklaring heeft, terwijl ongeveer 10% normaal is. Het kabinet wil nader onderzoek om erachter te komen of leerlingen niet ten onrechte het etiket dyslexie hebben gekregen. Het weer vanavond en vannacht wordt het opnieuw koud met in het binnenland lichte vorst en mogelijk mist. In het westen meer bewolking en minder koud. Morgen eerst zon, maar later bewolking en in het noordwesten wat regen. Het wordt een graad of vijf.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 As long as I remember, the warmest time of year was the end of December Going back for Christmas to the place where I felt most at home. I walked down the stairs at nine in the morning to the smell of sweet chocolate and pine.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 en stuur u allemaal fijne dagen.